Citydijkers met het NOS Journaal. De fiscale opsporingsdienst FIOD doet onderzoek naar mogelijk nieuw misbruik van toeslagen door Bulgaren. Staatssecretaris De Vries schrijft aan de Tweede Kamer dat daarover signalen zijn binnengekomen. Mensen zouden zich onterecht hebben ingeschreven als inwoner van Nederland... om zo vervolgens vanuit het buitenland online met DigiD toeslagen aan te vragen. Ruim tien jaar geleden kwam grootschalige toeslagenfraude door een Bulgaarse bende aan het licht... Daardoor kwamen er strengere regels die uiteindelijk leidden tot de toeslagenaffaire. De gaskraan in Groningen gaat definitief dicht. Bijna de hele Eerste Kamer heeft afgelopen avond ingestemd met een wet die die sluiting regelt. Daardoor kan aan het eind van het jaar worden begonnen met het volstorten van de gasputten met cement. Begin deze maand leek het er nog op dat de Eerste Kamer de behandeling van de wet wilde uitstellen... omdat ze nog zorgen hadden of er in de toekomst nog wel genoeg gas beschikbaar blijft. Die zorgen zijn er nog steeds, maar een groot deel van de senatoren stemde uiteindelijk toch voor de sluiting. Een grote brand bij een autobedrijf in Kerkdriel in Gelderland is onder controle, maar nog niet uit, zegt de brandweer. Het vuur sloeg uit het pand en er kwamen grote zwarte rookwolken vrij. De brandweer denkt nog enkele uren nodig te hebben om de brand volledig uit te krijgen. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij de brand in Kerkdriel. De Spaanse koning en koningin komen vandaag naar Nederland voor een tweedaags staatsbezoek. Ze worden vanochtend officieel welkom geheten door koning Willem-Alexander en koningin Maxima op de Dam in Amsterdam. Het wordt het eerste staatsbezoek waarbij kroonprinses Amalia officieel betrokken wordt. Zij schuift aan bij het traditionele staatsbanket met de Spaanse koning en koningin. Het weer vanuit de, vanaf de kust trekken weer wat buien over. Het is daarbij 1 tot 5 graden. Overdag valt ook soms een bui, maar kan ook af en toe de zon schijnen.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 He was down for his brother, respectful to his mother, a good boy. But good don't get attention. One kid with a promise, the brightest kid in books about science and smart stuff. It's not enough, no, cause smart don't make you cool. He's not invisible anymore. With his father's not and a broken wasn't welcome. He showed up to the parties we was hanging in. Some guys were putting him down, pulling him round, round, round. Now I wish I would've talked to him, gave him the time of day, and I turned away. If I would've been there when I maybe go this far, he might've stayed at home darkness of your private room. You've been kicking at the scans of the moon. You're cuddling up the sorrow like it's your best friend, thinking it's an inescapable end.